9 uur. Christian Bonenbakker met Slovenië aangekomen sinds Hongarije de grens gesloten heeft. Volgens de BBC waren het er gisteren 2700. Vandaag worden er opnieuw veel mensen verwacht. Ze komen voornamelijk uit Syrië, Irak en Afghanistan... en willen via Slovenië doorreizen naar Oostenrijk en Duitsland. De Sloveense premier zegt dat het leger wordt ingezet om de politie te helpen bij het begeleiden van de vluchtelingenstroom. Hongarije sloot in de nacht van vrijdag op zaterdag de grens met Kroatië af met een hek. Eerder gebeurde dat al met de Servische grens. De vluchtelingen reizen daarom nu vanuit Servië via Kroatië en Slovenië naar Oostenrijk. In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn twee tieners aangehouden in verband met de verkrachting van een peuter. Een meisje van 2,5 werd ontvoerd en zo erg misbruikt dat ze in een ziekenhuis moest worden opgenomen. De politie heeft honderden buurtbewoners ondervraagd en op basis daarvan zijn de twee tieners aangehouden. In de verkrachtingszaak van een meisje van vijf waren al aanhoudingen verricht. Drie buurmannen van dat meisje werden gisteren gearresteerd. De verkrachtingen hebben in India tot woedende reacties geleid. Vrouwenorganisaties zeggen dat de politie te weinig doet tegen seksueel geweld. Orkaan Koppu is aan land gekomen op de Filipijnen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Wel zijn duizenden huizen verwoest en veel wegen en bruggen vernield. De autoriteiten melden overstromingen en vloedgolven van 4 meter hoog. De orkaan treft het grootste en dichtstbevolkte eiland van de Filipijnen. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Het Syrische leger lijkt terreinwinst te boeken ten zuiden van de stad Aleppo. De militairen hebben vijf dorpen en een aantal strategische heuvels ingenomen. De kans is groot dat ze daardoor straks een belangrijke bevoorradingsroute kunnen veiligstellen.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 Er is er weer één en ik ben blij dat ik hem te pakken heb gekregen. Whitey Morgan en de 7080s is een Amerikaanse honky-tonk band en hun album heet Sonic Ranch. Ze hebben de traditionele country nieuw leven ingeblazen en hebben vermoedelijk vaak geluisterd naar Waylon Jennings. Going Down Rocking was de eerste song die ik draaide. Ook Me and the Whiskey en Still Drunk Still Still Blue heb ik scherp staan. Geniet ervan. self-control, all my sanity. I gave up all my rowdy friends, now each country.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 Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Het prachtige Dust of Oklahoma biedt een hoofdrol aan Jake Ettridge. Don't you judge me if my shirt's grown worn and patched. Cause I'm much tougher than I look. And it's been a hard year. And the sky went dry way back. My father's fields went empty. Cause nothing ever took. dust of Oklahoma, the wind that carries years away. I hate the sand, my Lord knows it to be true, but that train just keeps coming like all bad dreams do. against that scarecrow horizon is an endless line, telephone wire. The only thing that I can seem to keep my eyes on are those iron tracks that disappear into the scorching sun. There's dreams the weeds have overtaken. And they're all buried in the ground. But I made a promise for his land to always treasure. But there's no treasure to be found. Singer-songwriter Dave McHugh werd geboren in Cornerbrook, Newfoundland en Labrador in Canada. Dave geniet vooral lokaal grote bekendheid en is te zien op festivals, in bars en tijdens zakelijke evenementen. Hij heeft een levendige mix van covers en zelfgeschreven songs, vooral op rock- en countrygebied. Mama Juana Girl met een vleugje reggae in de country. Monday, I couldn't play. It's almost May. I need a holiday. I packed my bags and my summer clothes to the airport, drove right away. And I jumped on a plane. I flew to the sea I want a girl. She makes me feel like dancing. I want to lay in the sun. It's shining on my skin. Oh, my mama want a girl. Oh, she loves me. Yeah, she loves me, baby. Ooh, I got a big beach chair I let down my hair, not a single care in the world. I walked out to my knees in the big blue sea. I had an epiphany right there. I sat by the bar, took out my guitar, sang about she loves me. Tougher Than The Rest opent Sean Colvin haar nieuwe album Uncovered. Het is haar eerste album met songs van andere acts nadat ze in 1994 Cover Girl heeft uitgebracht. Ik vind dat ze de cover van deze week geweldig neerzet. De cover van deze week. Saturday night You're all dressed up in blue. I've been watching you a while. Maybe you've been watching me too. So somebody ran out, left somebody's heart. Some girls want a handsome man, some good looking Joe. gotta do Voor Kees Harden brengen we een bezoek aan Londen. Misschien wel heel toepasselijk is zijn song The Streets Are Where The Bars Are. Crossroads met de act van de maand. Met That's My Story wist Colin Ray de zesde plaats te bereiken. Daarna kwam hij met het door Tom Douglas geschreven Little Rock. De song draait om een man die probeert zijn leven weer op te pakken nadat hij alcoholist is geweest. Het verhaal speelt zich af in Little Rock, Arkansas. Velen vinden dit de mooiste song van Colin Ray en ik sluit me daar graag bij aan. De song bleef in 1994 steken op een tweede plaats. I'm sticking to it. That's my story. Oh, that's my story. Well, I ain't got a witness, and I can't prove it, but that's my story, and I'm sticking to it. I got that deer in the headlight look my face like the cover of a book and said, Don't expect me to believe all that static. Cause just last week I threw that hammock in the attic. My skin got so thin you could see right through it, and I stuttered, Well, that's my story, and I'm sticking to it. That's my story. That's my story. Whoa, that's my story. That's my story. Yeah, I ain't got a witness, and I can't prove it, but that's my story, and I'm dig into it. You know, the time comes when a wise man knows the best thing that he can do is just look her in the eye and beg for mercy and face the bitter truth.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 Well, I know disappeared a time or two. And along the way, I lost me and you. I needed a new town for my new start. Selling VCRs in Arkansas. My eyes are clear and bright without that haze. I like the preacher from the Church of Christ. Sorry that I cried when I talked I don't know why I held it all inside. You must have thought I never even tried. 20-jarige snaak liet hij de school voor wat hij was en trok naar Nashville en daarna naar Austin, in de hoop daar iets in de muziek te kunnen gaan doen. Na de diagnose dat hij aan narcolepsie leed, een neurologische afwijking die slaap- en slaapstoornissen veroorzaakt, besloot hij terug te keren naar Minnesota en daar gedurende een drietal jaar eigen songs te schrijven, die nu op zijn debuutplaat American Dreamer staan.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 De film Songwriter, geregisseerd door Alan Rudolph met sterren Willie Nelson en Chris Christofferson, werd 14 oktober 1984 uitgebracht. De film, een satirische komedie, is losjes gebaseerd op het eigen leven van Willie Nelson en zijn financiën. Zijn song Nightlife bijvoorbeeld, die hij in 1961 verkocht voor 150 dollar, is inmiddels opgenomen door meer dan 70 acts en verkocht meer dan 30 miljoen exemplaren. En when the find me hanging round. The nightlife ain't no good life, but it's my life. And many people just like me Well, now listen to the blues that are playing. And listen to what the blues are saying. lose, you say. Faith Hills debuutalbum Take Me As I Am werden vier singles uitgebracht. De eerste twee, Wild One en Piece of My Heart, een cover van de 1967-song van Irma Franklin, bereikte de eerste positie in de Billboard Country Charts. Dat was in 1993. 10 oktober 1957 is de geboortedag van singer-songwriter Tony Arata. Zijn songs zijn opgenomen door Garth Brooks, The Dance, Patty Loveless, Trisha Yearwood, Jim Glazer, Reba McIntyre, Hal Ketchum, Oak Ridge Boys, Randy Travis en Emmylou Harris. Ook Dreaming With My Eyes Open van Clay Walker is door Tony Arata geschreven. begging somebody to change, and the other half praying to God that they never would. And all it got me was twice as lost when it all turned out the same. But all that begging finally did somebody good. I used to dream all night, the day that was gone, but come the morning light, forever from now on, gonna do do my dream verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.